Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook morgen wordt het een heel gedoe om te reizen. Op het spoor bijvoorbeeld zijn morgen, net als vandaag, veel minder treinen. En het zijn allemaal sprinters, dus de meeste reizen duren veel langer. Kan even niet anders, zegt de NS. Op dit moment hebben we gewoon nog te kampen met heel veel vastgevroren wissels. En als je een trein laat vertrekken wil je zeker weten dat hij aankomt. En als hij onderweg een vastgevroren wissel tegenkomt, ja, dan kun je beter besluiten om zo'n trein niet te laten vertrekken. En pak je dan maar de auto, ook dan geen garanties. Op de wegen wordt vannacht volop gestrooid, maar in Oost-Brabant en Limburg wordt het zo koud dat het strooizout niet goed meer werkt. Dan kan het ineens super glad worden, zegt Rijkswaterstaat. De avondklok wordt verlengd tot 2 maart. Het effect daarvan is nog niet helemaal duidelijk, zegt het kabinet. Wel gaan mensen veel minder vaak bij elkaar op bezoek s'avonds. In de grachten van Leiden geldt vanaf morgen een vaarverbod om de boel zo mooi mogelijk te laten bevriezen. Als er 12 centimeter ijs ligt, mag er geschaatst worden. Ook in de provincie Groningen mag er vanaf morgen niet meer gevaren worden. Nu schaatsliefhebbers hun noren en kunstschaatsen van zolder hebben gehaald... staat de zaak van schaatsenslijper Ron uit Amsterdam bomvol. Het is heel erg druk. Ja, de hele dag staat er een rij. Ik heb nog nooit zo druk meegemaakt. Er dus staat een enorme berg met schaatsen. En die heb ik gisteravond en vannacht geslepen. Zo druk is het, dus ik werk gewoon van s morgens vroeg tot, ja, tot s'nachts. Inmiddels heeft Ron al ruim 400 paar schaatsen opgeknapt. Het verschilt per paar hoe lang die er zoet mee is. Als ze netjes zijn, dan ben je misschien 6, 7 minuten bezig. Maar als ze tegen ben je een kwartier bezig.